And uh, perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Johnson kwam vaker in opspraak, maar het laatste schandaal was de druppel. Hij had iemand benoemd op een belangrijke post, terwijl er over die man meerdere klachten waren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Johnson ging daar niet goed mee om, vinden veel van zijn partijgenoten en dus willen ze van hem af. Boris Johnson is wel van plan nog even te blijven zitten totdat zijn partij een nieuwe leider kiest. Nederland heeft tot nu toe zo'n 170 miljoen euro aan militaire hulp naar Oekraïne gestuurd. Defensieminister Ongren zegt niet wat er precies is geleverd... maar wel dat het steeds lastiger wordt om spullen te leveren... zonder dat het Nederlandse leger daar last van krijgt. En als je dezelfde spullen wilt kopen als vorig jaar, is je portemonnee daarna een stuk leger. De inflatie is nog steeds hartstikke hoog. Balen dus. Iedereen leidt eraan. Ja, het is erg, man. We moeten meer geld gaan verdienen, man. Dat is enige belasting, denk ik, man. Ik vind het ook lastig, omdat je er zelf niet zo... Ja, je ziet het gebeuren, maar het is soms ook wel lastig van... wat kan je er zelf nu op dit moment eh, aan doen? In nieuwe CAO-afspraken staat wel dat lonen 3 tot 5 procent stijgen... maar dat is nog steeds niet genoeg om de inflatie te compenseren. En voetballer Louis Sinisterra kan verhuisdozen gaan inpakken. Hij vertrekt bij Feyenoord en gaat naar het Engelse Leeds United. Het kost de club volgens de BBC zo'n 25 miljoen euro. En daarmee is hij de duurste speler die Feyenoord ooit heeft verkocht. Niet zo gek, want afgelopen seizoen was Sinisterra de topscorer van het team. Jawel, Sinisterra maakt er 1-0 van voor Feyenoord. Sinisterra! Ja! Ja! het is een geweldige treffer van Luis Sinisterra. Ja, hij maakte er 12 in de Eredivisie en 11 in Europa. En dan nog het weer. Het is droog, er wel grotendeels bewolkt. Morgen af en toe zonnig, dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum 20 minuten oponthoud door een aanrijding.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 die zijn aftreden heeft aangekondigd. Onder de potentiële opvolgers geldt de huidige minister van Defensie, Wallace, als favoriet. De 16-jarige trekkerbestuurder die dinsdagavond bij Heerenveen werd beschoten door de politie... zegt dat hij op dat moment het boerenprotest wilde verlaten. Hij noemt het verder onbegrijpelijk dat de politie heeft geschoten... en zegt dat hij niks verkeerds heeft gedaan. Het weer, vanavond alleen in het noordoosten nog kans op een bui. Het koelt af naar 12 graden. Morgen warmer dan vandaag, met veel bewolking, maar ook af en toe de zon uit Zand.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 Is anyone gonna go dance up on the roof? Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof?